Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland zal alleen kernwapens inzetten als het bestaan van het land wordt bedreigd... en niet als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft woordvoerder Peskov van het Kremlin gezegd... in een interview met het Amerikaanse televisienetwerk PBS. Peskov stelt dat het resultaat van de operatie in Oekraïne... geen reden is voor het gebruik van een kernwapen. Eind vorige maand, net na het begin van de invasie in Oekraïne maakte de Russische president Poetin bekend dat hij de paraatheid had verhoogd van de eenheden die beschikken over kernwapens. Wereldwijd werd dat gezien als een verkapt dreigement. Het bestuur van Volt zet Kamerlid Gundogan zoals verwacht uit de partij. Vorige week werd ze ook al uit de fractie gezet. Aanleiding zijn de meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Gundogan... tegen een fractiegenoot en medewerkers van de partij. Het bestuur stemde gisteravond voor het voornemen om haar het lidmaatschap te ontnemen. Gundogan kan nog bezwaar aantekenen bij de commissie van geschil en beroep van de partij. In de tussentijd is ze geschorst als lid. Ze heeft aangegeven dat ze haar zetel in de Kamer wil behouden. Acteur Will Smith heeft op Instagram excuses aangeboden aan presentator Chris Rock... die hij gisternacht tijdens de Oscar-uitreiking een klap gaf. Aanleiding was een grap van Rock over de vrouw van Smith... Tijdens zijn toespraak, nadat hij de Oscar voor beste acteur had gewonnen... bood Smith al excuses aan de organisatie achter de Oscars aan... maar niet aan Chris Rock. Nu doet hij dat op Instagram dus wel. Hij zegt dat zijn gedrag onacceptabel en onvergeeflijk is... en dat hij zich schaamt. Gisteravond werd bekend dat de Oscar-organisatie een formeel onderzoek begint naar de klap.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 Ik ben altijd bij je, weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op elke tijd. Ja, we proosten op het leven, stress even vergeten. Genieten van hoe simpel geluk kan zijn. Laat die er maar komen, volg je nieuwe dromen.